12 uur. Jan van der Putten met het NOS. Schippers wil dat het RIVM meer onderzoek doet naar de gevaren van kunstgras. Schippers zegt dat ze is geschrokken van een uitzending van Zembla... waarin werd gemeld dat rubberkorrels in kunstgras mogelijk kanker kunnen veroorzaken. Voor het eind van het jaar wil ze weten wat de gevaren zijn voor sportende kinderen. Volgens Schippers is het RIVM niet bezorgd over sporten op kunstgras. Er zijn volgens haar aanwijzingen dat barbecuen gevaarlijker is voor de gezondheid. Tegen de vader uit Den Haag, die terecht staat voor het doodschudden van zijn baby, eist het Openbaar Ministerie 2,5 jaar gevangenisstraf. Baby Jaden werd door zijn vader te hard door elkaar geschud, zegt het OM. Dat veroorzaakte hersenletsel en interne bloedingen. De vader ontkent dat hij de baby door elkaar heeft geschud. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Colombiaanse president Santos... voor de vredesovereenkomst tussen de overheid en de FARC. Hij wordt beloond voor zijn inspanningen om een eind te maken aan de burgeroorlog in Colombia... die meer dan 50 jaar heeft geduurd. Dit is de enige Nobelprijs die in Oslo wordt uitgereikt. Vorig jaar ging de Nobelprijs voor de Vrede naar de vier organisaties in Tunesië... die zich na de Jasmijnrevolutie inzetten voor een vreedzame dialoog tussen de partijen. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs worden beter beschermd tegen oneerlijke concurrentie uit het buitenland. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel van minister Ascher aangenomen waarin dat wordt geregeld. Volgens Ascher is het een belangrijke stap op weg naar een eerlijke arbeidsmarkt zonder schijnconstructies. Het Britse pond is vannacht door onverklaarbare oorzaak sterk in waarde gedaald. Ten opzichte van de Amerikaanse dollar zakte de munt zelfs 8% en bereikte zo de laagste koers in ruim 30 jaar. En daarna herstelde het pond zich. Volgens analisten is de oorzaak mogelijk een uitspraak van de Franse president over de brexit of een foutje van een handelaar. Het weer, af en toe zon, op de meeste plaatsen droog en het wordt 13 tot 15 graden.